De VN waarschuwt daarom voor oplaaiend geweld en escalaties. Bij gevechten in de stad Benghazi. Walid begin deze week vier doden... De VN is ook bezorgd doordat veel gevangenissen in Libië in handen zijn van oud-strijders en niet worden beheerd door de regering. Duizenden aanhangers van de verdreven leider Gaddafi worden door militante groepen vastgehouden in geheime gevangenissen. Er zijn berichten dat de gevangenen worden gemarteld. De VN wil daarom dat de voormalige opstandelingen de leiding van de gevangenissen snel overdragen aan het Libische ministerie van Justitie. De Nederlandse banken laten grote verschillen zien bij het verduurzamen van hun beleid. In drie jaar tijd hebben alle banken wel concrete maatregelen genomen om bijvoorbeeld milieuvervuiling, mensenrechten schendingen en uitbuiting tegen te gaan, maar sommige blijven duidelijk achter. Dat stelt de eerlijke bankwijzer. Volgens de bankwijzer scoren ABN AMRO, Egon en Delta Lloyd op veel terreinen zwak en hebben ze er vorig jaar ook weinig aan gedaan. Vooruitgang was er wel bij Friesland Bank, NIBC, Van Landschot en ING. Verder stelt de bankwijzer dat het voor de klant nog steeds moeilijk is om helder te krijgen waar een bank in investeert. De Eerlijke Bankwijzer is in samenwerkingsverband van onder meer Oxfam Novib, Amnesty International, de FNV en de Dierenbescherming. In Breda is een landkaart van Zuid-Nederland en België uit 1557 gevonden. Volgens experts is het de oudst bekende kaart van het